Gistermiddag was er een grote politieactie in de Brusselse gemeente Vorst. Bij een huiszoeking ontstond toen een vuurgevecht waarbij één gewapende verdachte om het leven kwam en vier agenten gewond raakten. De actie had te maken met het onderzoek naar de aanslagen in Parijs eind vorig jaar. Wie de verdachten zijn is nog niet bekend. Over een half uur is er in Brussel een persconferentie. Schiphol gaat een nieuwe pier en een nieuwe terminal bouwen. De pier moet eind 2019 in gebruik worden genomen en de terminal moet in 2023 klaar zijn. Alle betrokken partijen zijn definitief akkoord met de bouwplannen. De nieuwbouw moet de internationale concurrentiepositie van Schiphol verstevigen... en moet de groei van reizigers en vliegtuigen voor de langere termijn opvangen. De terminal komt ten zuiden van Schiphol Plaza, direct naast de verkeerstoren... en moet jaarlijks zo'n 14 miljoen reizigers verwerken. Grote opticienketens hebben een goed jaar achter de rug. Door de vergrijzing is er steeds meer vraag naar brillen en contactlenzen. Het moederbedrijf achter Pearl en iWish zag de omzet stijgen met 13 Die stijging komt deels door overnames. Los daarvan steeg de omzet met ruim 5 Concurrent Hans Anders heeft het beste jaar in zijn bestaan achter de rug. De omzet steeg met 8,5 Hans Anders wil dit jaar 20 nieuwe winkels openen. In een huis in Kaatsheuvel is vanochtend een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. De partner van de vrouw is aangehouden. De man is militair en daarom is hij overgedragen aan de marechaussee. Een deel van de straat in Kaatsheuvel is afgezet voor sporenonderzoek. Het weer, de wolkenvelden in het zuidoosten lossen in de loop van de ochtend op...